Hulpdiensten zijn bezig met een bergingsoperatie. Er wordt niet meer gezocht naar overlevenden. Zo'n 55 passagiers raakten gewond, 11 zijn er slecht aan toe. Vlak voor 9 uur vanochtend botsten twee passagierstreinen frontaal op elkaar bij de stad Halle, ten zuidwesten van Brussel. Volgens de gouverneur was een van de treinen door een rood sein gereden. In de treinen zaten bij elkaar 100 tot 150 mensen. Op het katholieke Canisius Gymnasium in Berlijn zijn veel meer scholieren seksueel misbruikt dan gedacht. Inmiddels hebben zich meer dan 100 oud-leerlingen gemeld bij de advocaat van de Orde van de Jezuïeten. Vorige maand bleek dat twee docenten van het Canisius Gymnasium zich in de jaren 70 en 80 jarenlang aan leerlingen hebben vergrepen. In eerste instantie ging het om zeven gevallen, maar het vermoeden bestond al dat er veel meer slachtoffers waren. Daarna kwam naar buiten dat ook op gymnasia in Hamburg en Hildesheim leerlingen zijn misbruikt. De daders kunnen niet meer worden vervolgd, maar mogelijk komen de Jezuïeten wel met een schaderegeling. De brand waarbij deze maand een studenten in Groningen om het leven kwam is waarschijnlijk veroorzaakt door een lamp. De politie gaat ervan uit dat op de eerste etage van het studentenhuis een lamp op een dekbed is gevallen. Het vuur verspreidde zich daarna razendsnel. De 19-jarige studenten lag op de derde etage te slapen. Ze is door de rook gestikt. Een bewoner van het studentenhuis heeft nog geprobeerd haar te wekken, maar moest uiteindelijk zelf door de brandweer van het dak worden gehaald. Volgens de politie valt de bewoners of de eigenaar van het pand niets te verwijten. Het weer. Vanavond in het oosten kans op mot sneeuw. Vannacht lichte vorst. Morgen van het westen uit lichte sneeuw. In de middag van het zuiden uit droger. In het noordoosten is het dan rond het vriespunt. Elders wordt het zo'n 3 graden.